Kasper Meijer met het NOS-journaal. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denken dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos en opdracht van Nieuwsuur. Ook wel ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona. Partijleider Baudet zei in Nieuwsuur dat er sprake is van een globalistische machtsgreep. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor forumkiezers. Dat is het thema immigratie en asiel. De politie in Breda heeft aan het begin van de avond het Valkenbergpark ontruimd... omdat de coronaregels niet werden nageleefd. Vier mensen zijn aangehouden omdat ze spullen naar de agenten gooiden. Eerder vandaag riep de, gemeente Amsterdam mensen op om drukke pleinen en parken te mijden. Voor de derde dag op rij werd ook het Vondelpark afgesloten vanwege te grote drukte. Meerdere vaccinatie-experts pleiten ervoor om zo snel mogelijk iedereen één prik tegen het coronavirus te geven en de tweede prik uit te stellen. Tegen de NOS zeggen ze dat daardoor de zorg veel sneller kan worden ontlast... omdat mensen met één prik al beschermd zijn tegen ernstige corona. Dankzij een avondklokcontrole is afgelopen nacht in Breda een ontvoerde man bevrijd. Vier mannen in een auto gedroegen zich bij de controle verdacht. En agenten vermoeden een link met een ontvoeringszaak. Een van de vier mannen bleek inderdaad de ontvoerde persoon te zijn. De andere drie, al een twintiger, zijn aangehouden. In de Spaanse stad Malaga heeft de politie twee Nederlanders aangehouden... vanwege betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Ze zouden honderden kilo hash naar Nederland en de rest van Europa hebben willen smokkelen. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig of er is laaghangende bewolking. Het zicht kan lokaal slecht zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland met uitzondering van het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 0 tot 2 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen grijs.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 It's working nine to five. shine, in a shine, in a shine, win it, win it. the shark is in. and I'm finna shine. Got the money in the bank like it's in the twine. No too real, hit him with a rhythm rhyme. Ten songs it's cold in the wintertime. I'm a boss, so you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's in twine. Yeah, this tell. and you were right. Show. Music. radio show. DJ Superstar.